Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie blijft op het standpunt staan dat premier Papandreou onmiddellijk moet opstappen en dat er snelle verkiezingen moeten komen. Volgens oppositieleider Samaras heeft Papandreou met het plan om een referendum te houden over het jongste reddingspakket voor Griekenland, Europa en de euro bijna om zeep geholpen. Voor Papandreou zijn snelle verkiezingen geen optie. Die leiden volgens hem alleen maar tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om de zware hervormingen door te voeren, zegt hij. Later vandaag beslist het parlement officieel of het nog vertrouwen heeft in de Griekse premier. Die heeft in het parlement een meerderheid van maar twee zetels. De Arabische Liga geeft Syrië twee weken de tijd om het leger terug te trekken uit de steden en een eind te maken aan het geweld tegen betogers. President Assad ging woensdag akkoord met een vredesplan van het Arabische bondgenootschap. Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk een dialoog met de oppositie op gang komt. Ondanks de belofte van het regime vielen er gisteren volgens activisten weer tientallen doden in de stad Homs. Voor vandaag worden er na het vrijdaggebed opnieuw grote protesten verwacht. In de rechtszaak over de dood van Michael Jackson is het woord nu aan de jury. De aanklager en de advocaat van Dr. Murray hebben hun afsluitende betogen gehouden. En de komende dag beginnen de twaalf juryleden met hun beraadslagingen. Dr. Murray, de lijfarts van de popzanger, is volgens de aanklager schuldig aan doodslag... omdat hij Jackson slaapproblemen te lijf ging met het zware verdovingsmiddel Propofol... Volgens Murray's advocaat had Jackson zichzelf geïnjecteerd en valt Murray dus niets te verwijten. Als Murray wordt veroordeeld kan hij vier jaar cel krijgen en kan zijn artsenlicentie worden ingetrokken. Dan het weer, wat regen of lichte motregen en minimaal rond 11 graden. Overdag veel bewolking met in de ochtend kans op wat neerslag.